Vanochtend werd bekend dat de inflatie vorige maand steeg naar 3,1 procent, het hoogste niveau sinds september 2008. VVD-Kamerlid Harbers wijst op de huurverhoging, waardoor het scheefwonen wordt aangepakt. PvdA Nijboer voegt daar de BTW-verhoging van vorig jaar aan toe. Nijboer gaat ervan uit dat de inflatie volgend jaar onder de 2 procent is, zoals ook de CPB-raming laat zien. Het bezuinigingsbedrag van 6 miljard blijft volgens de coalitiegenoten gewoon staan. Het is niet te achterhalen wat er in de poederbrief zat die gisteren werd bezorgd bij het Paleis van Justitie in Den Bosch. Volgens het RIVM zat er te weinig poeder in de brief om dat te kunnen vaststellen. Veertien mensen werden in een provisorische quarantaine geplaatst. Zij mochten aan het eind van de middag naar huis. Geen van hen heeft gezondheidsklachten. De kantoorruimtes die werden afgesloten na het ontdekken van de brief zijn allemaal weer vrijgegeven. Op het Afrikaanse eiland Zanzibar voor de kust van Tanzania zijn twee Britse vrouwen met zuur overgoten. De twee liepen gisteravond door het oude centrum toen twee mannen op een motor een bijtende stof in hun gezicht spoten. De 18-jarige vrouwen, die werken als vrijwilliger in een school op Zanzibar, hebben verwondingen in hun gezicht, schouders en rug. Het is niet duidelijk waarom de Britse vrouwen zijn aangevallen. Bisschop Jan Bluisen is overleden. Bluisen was van 1966 tot 1983 bisschop van Den Bosch. Hij was bekend vanwege zijn verbondenheid met de progressief-liberale groeperingen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Zo steunde hij de inmiddels opgeheven 8 mei-beweging en de Marienburg-vereniging. Johannes Bluisen was 87 jaar. Het weer, in het oosten bewolking, verder overal zon, 20 tot 22 graden. Morgen buien met mogelijk onweer, maar ook af en toe zon. Middagtemperatuur blijft net boven de 20 graden. Dit was het NOS Journal.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 Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate. Listen to the music of the moment, people dance and sing.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 I saw for I heard a dark voice beside me say, Would you like something harder? She said, I got it.